Sinds de coronacrisis is het aantal jongeren met een werkloosheidsuitkering verdrievoudigd. Het UWV denkt dat de piek nog moet komen als de steunmaatregelen van het kabinet aflopen. Omwonenden van Schiphol presenteren vandaag een 10 waarin ze voorstellen doen om de hinder door de luchthaven te beperken. Zo staat in het plan dat er geen nachtvluchten worden uitgevoerd... dat er in het weekend pas wordt gevlogen vanaf 9 uur s ochtends... en dat er altijd wordt geland in een glijvlucht, dus met stille motoren. President Trump heeft de Chinese president Xi gevraagd hem te helpen om herkozen te worden door meer Amerikaanse landbouwproducten te kopen. Dat schrijft de voormalige veiligheidsadviseur John Bolton in een nieuw te verschijnen boek. De Amerikaanse regering probeert de publicatie ervan te verbieden... omdat er geheime informatie in zou staan. In een reactie op Twitter zegt Trump dat het boek volstaat met leugens... en ook noemt hij Bolton een gek. Het aantal Nederlanders in armoede stijgt naar ruim 1 miljoen. Dat concluderen het Sociaal en Cultureel Planbureau en het Centraal Planbureau. Belangrijkste oorzaak is de jaarlijkse verlaging van de bijstandsuitkering. Als die verlaging zou stoppen, dan lopen mensen in de bijstand bijna de helft minder risico op een leven in armoede, al dus de planbureaus. Een Europees fonds dat bedoeld is ter ondersteuning van voedselbanken blijft al jaren onbenut. Dat zeggen CDA en ChristenUnie. Juist omdat de voedselbanken de komende tijd een grote aanloop verwachten... is het volgens de partijen hoog tijd dat Nederland gebruik gaat maken van dat subsidiegeld. Het weer, regenbuien trekken over het land met vooral in het noorden kans op onweer. Later vandaag breekt vanuit het zuiden geleidelijk de zon door met af en toe een bui. Het wordt 19 tot 23 graden. Vanaf morgen is een enkele bui nog mogelijk, maar er is ook zon en de temperatuur loopt weer iets op.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 let me down. No, no. That's why when the sun's up, I'm staying. Still laying in your bed, saying. get to know you better. Kinda hope we're here forever. There's nobody on these streets. If you told me that the world's ending, ain't no other way that I can spend it.